is nieuws van 10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dader van de aanslag in Nice heeft zijn daad voor zorgvuldig voorbereid. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat hij de afgelopen week... op de Promenade des Anglais markeringen heeft aangebracht. Hij verkende de route zeker twee keer, zo blijkt uit politieonderzoek. De man van 31 huurde zelf de witte vrachtwagen... waarmee hij donderdag op de mensenmassa inreed... en hij reed de route in de dagen ervoor. Bij de aanslag kwamen 84 mensen om het leven. Tientallen mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vandaag zijn opnieuw twee mensen aangehouden, een man en een vrouw. In totaal zitten nu zeven mensen vast. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. In Turkije zijn gisteravond en vannacht tienduizenden mensen de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan president Erdogan. Ze gaven daarmee gehoor aan de oproep van de regering om de democratie te vieren na de mislukte staatsgreep van vrijdag. Ze zongen en zwaaiden met vlaggen. Anderen gingen in gebed en scandeerden God is groot. In Istanbul verzamelde een menigte zich op het Taksimplein... waar mensen op het monument ter ere van de Republiek gingen staan met de Turkse vlag. Enkele tientallen mensen zijn daar de hele nacht gebleven. Ook in de hoofdstad Ankara gingen mensen de straat op. Op een industrieterrein in Goor woedt een grote brand in een kringloopwinkel. De brand is inmiddels onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Mensen die aan de rand van het industriegebied wonen... krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden... vanwege de enorme rookontwikkeling. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, wolken en soms zon en lokaal kan er ook nog wat regen vallen. Eerst vooral in het noorden, later in het zuiden. Vanmiddag wordt het 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Vanaf morgen wordt het een stuk zonniger en warmer met temperaturen rond 25 graden.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 I tried to reach the moon, but when I got there, all that forget was the air. My feet are back upon the ground, cause I've lost the one man that I found. for me to ever be as clever as Monroe. I think I'll Goedemorgen, goede Bontamotte al te samen zou ik zeggen. Zondagochtend 10 uur. Tijd voor CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door Auko Beuving. Ja, op deze fraaie zondagochtend is het echt een mooie gelegenheid om weer heerlijke jazzmuziek te draaien. Wat mag je verwachten na het eerste uur? Veel oudjes, zou ik bijna zeggen. Annie Ross, Charlie Barnett, Anita O'Day, Gene Krupa, Lester Young. Eh, zeker ook een paar nieuwe. Jacob Bro, Jill Soward. En het tweede uur is meer in het verlengde van het Noordzee Jazz Festival. Dus dan is het een beetje smooth jazz, een beetje pop jazz. Nou, van alles wat. Dus we gaan er iets moois van maken. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. En eh, ja, eh, we begonnen natuurlijk met Annie Ross eh, van de prachtige LP Annie Ross Sings a Song with Mulligan. En dit was het mooie nummer I Guess I'll Have to Change My Plan. Nou, die mevrouw Annie Ross, die heeft nogal wat vriendjes gehad... Ik las in het hele lijstje van eh, onder andere de naam van Lenny Bruce staan. Nou, dat was ook een tamelijk wilde jongen. En Annie leek me ook wel een redelijk wilde dame. En, ja, en in de jazz zijn natuurlijk heel veel wilde figuren bekend. Onder andere deze. Maar deze was heel anders dan alle andere. Dit is Charlie Burnett. sommige mensen raken nooit uitgepraat over de vraag... of big bands nu eigenlijk wel of geen jazz spelen. Of dat hun stijl niet beter kunnen omschrijven als dans- of swingmuziek. Nou, het feit is wel dat op jazz lekker gedanst kan worden natuurlijk. En dat de muziek soms swingt. En dat sommige bands die jazz spelen erg groot waren. Onder andere deze eh, band van Charlie Barnett. En het grappige aan Charlie Barnett vind ik ook wel dat... Ja, de meeste jazzmuzikanten die eh, eigenlijk... Uh, eh, uit arme milieus kwamen, was bij Charlie Barnett niet het geval. Die kwam uit een zeer welgesteld milieu. Hij eh, werd eh, opgevoed door zijn moeder na een scheiding. En hij moest naar een chique kostschool. En eh, ja, iedereen had verwacht dat hij in Yale zou gaan om te studeren. Maar hij kreeg een saxofoon. En dat werd zijn grote lust en leven. Charlie Bennett, Skyliner. Ja, en wat ik ook wel grappig vond als ik die verhalen lees over Charlie Bennett... dat die, in de tijd dat het band wat minder ging... Ja, zijn bandleden hadden wel geld nodig. Maar hij had geld helemaal niet nodig. Voor hem was geen enkel probleem. Dus hij kon gewoon eh, een beetje op los leven. Dat deed hij dan ook wel. Charlie Bennett, een groot liefhebber van dames, zou ik maar zeggen. En een groot liefhebber van dames is natuurlijk ook eh, Lee Hazelwood. Die, ja, die kennen we natuurlijk een beetje uit de wereld van de, ja, de country, zou ik bijna zeggen. Maar dit is een aardig nummer. Is denk ik bekend geworden door Frank Sinatra. It was a very good year. En in Nederland door, eh, ja, Freek de Jonge dacht ik dat hij het gedaan had. Maar ik vind dit arrangement wel heel mooi. Lee Hazelwood. When I was 17 It was a very good year It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We hide from the lights on that old village green when I was seventeen. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old caves, from the brim to the dregs. It poured sweet and clear it was a very good year. Lee Hazelwood, die, eh, die stem, die is toch wel heel markant. En die kennen we natuurlijk allemaal nog met dat eh, nummertje met eh, Nancy Sinatra. These boots are made for walking, dacht ik. Dat, dat, dat ze dat samen zongen. Lee Hazelwood, aardig nummer, mooi, mooi arrangement, vond ik. Vandaar dat ik hem ertussen gezet had. ja, oud en nieuw wisselen elkaar af. Classical jazz, smooth jazz, nou dat zit vooral twee uur. En ja, ook natuurlijk wat moderner. En dan kom ik bij een Deense gitarist, Jacob Bro. Die heeft 2015 een schitterende cd gemaakt. En eh, van die cd ga ik iets draaien. Met, en de cd heet, ik dacht uit mijn hoofd, Jacob uh, Gevion. Cd 2015. En eh, ja, het bijzondere klanken zou ik bijna zeggen. Wat rustig. En dit is natuurlijk wel aardig, want het is een airport poem. En eh, ja, wie weet ga je wel naar het vliegveld. Vakantietijd begonnen, misschien moet je die trip wel maken... naar zo'n groot vliegveld in die geweldige mensenmassa's... voordat je eindelijk plaats kan nemen op een stoeltje van uh, eh, 10 bij 10 centimeter... je benen in je nek moet leggen. Airport poem, Jacob Bro. Jacob Brown was dat. Mooie muziek natuurlijk. En je hoort golf al, strand. En daar gaan we het ook over hebben straks. Maar eerst doe ik nog een nummer van Francine van Tuinen. Francine heeft in het voorjaar 2015 een nieuw album uitgebracht. En eh, ja, dat, dat, met allerlei invloeden vanuit folk, indie pop... en eh, mooie composities over de dingen die haar opvallen... En eh, dingen die haar aan het denken zetten. En allemaal uh, ja, alledaagse zaken. Zoals in de grond, vroeten, vragen van kinderen waarop je geen antwoord weet. Frisse lucht, mooie dingen. Eh, op deze cd wordt ze begeleid door Jesse van Ruller op gitaar. Jeroen Vierdag op de bas. En Martijn, Fink Martijn Vink op de drums. En ik doe het, nummer, het eerste nummer van de cd. Ordinary Things. Francine van Tuinen. Nederlands. Ja, moeten we ook doen hè. Francine. Eens even kijken. Heb ik die ergens staan? Ja, die heb ik staan hier. ordinary things. cd van Francine van Tuinen, 2015, Fight heet de cd. En dit was nummer Ordinary Things. Dan kom ik weer bij een, stuk, een blokje classical jazz... waarin ik laat luisteren Illinois Jacket, Anita O'Day, Gene Krupa... Louis Jordan en Lester Young. Dus bereid je maar voor op wat jazz uit de oude doos... maar het is wel heel mooi hoor. En zeker deze van Illinois Jacket, een van zijn grote hits... Black Velvet, Illinois Jacket... Ik moet hem even opzoeken. Als doe ik even een ander eerst. Ik doe Anita O'Day. Just a little bit south of North Carolina. Anita O'Day, ook een van mijn grote favorieten. south of North Carolina. That's where my thoughts all stay to the one I love best in South Carolina. I'm going back someday. Anita O'Day die werd eh, begeleid door de band van eh, Gene Krupa. Eh, Gene Krupa is, is van grote betekenis geweest voor de muziekgeschiedenis... en vooral wat betreft het slagwerk. Omdat hij de eerste was die in 1927 in een opnamestudio... een bassdrumpedaal gebruikte. Krupa was een geweldige drummer. En die van 1935 tot in de jaren 50 zo beroemd was... dat Hollywood een film over zijn leven maakte. Hij was een showman achter het slagwerk maar beheerst en serieus en gedisciplineerd eh, buiten de schijnwerpers. Aan het begin van de jaren 40 zei hij eens... drumsolo's moeten body en continuïteit hebben. En veel drummers na hem hadden er goed aan gedaan om dit advies op te volgen. Eh, Gene Krupa en een van zijn hele bekendste nummers van Gene Krupa is Ordinary... Nee, eh, Gene Krupa, Drum Bookie. was dat. Eh, prachtige muziek. De, de boogie muziek natuurlijk. En eh, eh, ja, is dat is zeker de moeite waard. Gene Krupa. En wat ook de moeite waard is, dat is wat ze noemen de jukebox koning. Ken die? Die heet Louis Jordan. En dat is een Amerikaanse alt-saxofonist halverwege de 20e eeuw... die populairste zwarte muzikant was bij het blanke publiek. De king of the jukebox wordt hij wel genoemd. En eh, hij eh, was eh, orkestleider, componist, zanger... en ontwikkelde unieke stijl met, in, met hoofdrollen voor ritme en humor. met deze Jesse jump blues stond Jordan aan de basis van de rock and roll. En tegelijkertijd groef hij daarmee zijn eigen graf... Want de nieuwe dansmuziek zorgde ervoor dat zijn werk een beetje uit de gratie raakte. Maar hij heeft toch een hele bekende hits gehad. En dit soort muziek, daar zou ik bijna zeggen... Ja, de muziek voor Dancing on the Beach. Dat gaat natuurlijk gebeuren vandaag. Ik ga hem even opzoeken. Eh, Louis e. Jordan. De Boogie Woogie... Uh, uh, Ik heb even een klein technisch probleem. Gaan eens kijken of we dat kunnen oplossen. Oh, toch een klein stukje Anita ah, O'Day. That's where my thoughts all stay To the one I love best in South Carolina I'm going back someday Ja, maar die hadden we al gehad, dus ik moet echt Louis Jordan hebben natuurlijk. De Choo Choo Boogie. of the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack. And pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, jaboogie, woo woo, woo woo, jaboogie, choo choo, choo choo, jaboogie. Take me right back to the track, Jack. but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack. Jack, choo choo, choo choo, boogie, woo woo, woo woo, boogie, choo choo, choo choo, boogie. Take me right back to the track, Jack. the railroad track, live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a rolling when it's falling the jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, chiboogie, woo woo, woo woo, chiboogie, choo choo, choo choo, chiboogie. Take me right back to the track. de fenomenale Louis Jordan. Dus dat is echt een, eh, een knaller, zou ik maar zeggen. Louis Jordan, de, boog, eh, Boogie. Een, een singeltje wat in 1946 reeds opgenomen werd... en in menig jukebox gezeten heeft. Ik had jullie al Illinois Jacket beloofd. Illinois Jacket was een van de schakels tussen de rhythm and blues... en rock and roll en jazz. Maar het zou te gemakkelijk zijn om hem af te schrijven... als de man met de scheurende sax en verder niets... Hij werkte met de grootste in de jazz, hoewel zijn krachtige spel vaak te boven toe voerde, verloor hij nooit uit het oog dat hij niet alleen een entertainer was, maar ook een muzikus. Een tenorsaxofonist uit Texas heeft een aantal hele bekende nummers gedaan. Onder andere deze Black Velvet. Illinois Jackets En die deed ook mooie uitspraken. Die zei onder andere... jazzmuziek is dieper dan de mensen denken. Het is een spirituele kunstvorm. Het is net een schilderij van Picasso. Je kunt niet zeggen dat kunst uit de mode raakt. Nou, wijze woorden van deze saxofonist. Uh, eens even kijken wat we dan op... Lester Young, die hebben we ook nog. Lester Young, wat gaan we van die... Oh ja, een mooie Lester Young trio. I Cover the Waterfront, the Take Two. is maar ik moet het toch een beetje terugdraaien. Het is, het is echt een hele ontzettende kraker. Je kan echt merken dat oude muziek is 1946. Hij kraakt hier heel erg, dus ik denk dat dat op de radio ook zo eh, zal klinken. We zitten een beetje in de, in de, eh, de, oude tijd, 1946. En eh, ja, daar gaan we nog even mee door. Want ik had het ook al gezegd, we doen een klein themaatje zee en zand. En daar heb ik ook nog iets leuks bij gevonden. En dan kom ik terecht bij Net King Cole. Eh, samen met Nelson Riddle Orchestra, The Sand and the Sea. If I find peace of mind in the sand and the sea, there's a hope in my heart that you'll soon be with me. There's a prayer that I share with the sand and the sea, and it cries, Come to me, come to me. As my eyes search the skies from the edge of the shore, you are here in my arms for a moment or more then a tear rushes down to the sand and the sea And it cries, come to me, come to me But as long as there's sand As long as there's sea As long as there's time I'll wait, hopefully as long as there's heaven up above. Let the sand and the sea bring my love to me. But as long as there's sand, as long as there's sea, as long as there's time hopefully. As long as there's heaven up above, let the sand and the sea bring my love to dit fraaie stukje muziek van Nat King Cole kwam van een LP, Ballads of the Day. Eh, ja, dat zaten een beetje in het verleden met allemaal eh, grootheden uit de jazz. Ik had eh, op het lijstje staan, ik zal eens even kijken, Illinois Jacket, Anita O'Day, Gene Krupa, Louis Jordan, Lester Young en Nat King Cole natuurlijk. En dan gaan we toch een beetje naar de, deze tijd. Er was een, is een Engelse zangeres, Jill Saward heet ze. bekend heeft vroeger heel veel gedaan in de, de band is eh, Shakatak. Eh, Shakatak. En eh, die heeft onlangs een mooie cd uitgebracht die heel toepasselijk is. Endless Summer, Rise with the Sun. en als we toch op het strand zijn, dan doen we ook deze dag eraan van Nicola Conte. Sea and Sand. Nicola Conte is een, uh, ja, ik zou bijna zeggen, een Italiaanse dishockey, muziekproducent, gitarist. Eh, die bekend staat om de eigenlijk introductie van de acid jazz stijl. Aardig nummer, Sea and Sand, Nicola Conte. Komt-ie. Ja, ik begreep trouwens dat uh, eh, CFM live van het strand komt vandaag. Vanaf 12 uur live CFM vanaf het strand. Vandaar deze, uh, ja, dit kleine themaatje rond de zand en zee. En ja, dat ga ik afsluiten met uh, Castles in the Sand van Stacy. Sullivan, Castles in the Sand. I remember well a summer day. A beach where we'd stray hand in hand. gathering driftwood and seashells, building castles in the sand. We had all the dreams worth dreaming of, the people in love understand. Seeing pictures in sunsets, building castles in the sand. And suddenly the summer vanished with the fall. leaving nothing at all. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, eh, CFM uh, eh, Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan nou, de klok van 11 gewoon door... met nummers van Dr. John, Nina May, Grover Washington, Matt Bianco...